Volgens de Vlaamse omroep VRT gooiden allochtone jongeren een brandbommetje naar het gemeentehuis. Vernielden ze auto's en telefooncellen en bekogelden ze de politie met stenen. Een agent raakte licht gewond. De politie pakte tientallen jongeren op. De railschoppers reageerden op berichten over geweld van de politie in de gevangenis van de deelgemeente Vorst. Agenten die daar de bewaking van stakende cipiers overnamen, zouden gevangenen hebben mishandeld. De regering laat die beschuldiging onderzoeken. Zutphen, Alkmaar en Roermond houden hun eigen rechtbank. Minister Heersballin wilde er aanvankelijk zittingslocaties van maken die minder taken hebben. Maar hij ziet daar nu toch vanaf. De rechtbank in Dordrecht wordt wel omgezet in een nevenvestiging omdat vlakbij in Rotterdam ook een rechtbank is. In Genève is de grootste deeltjesversneller ter wereld weer opgestart. De versneller moest in september vorig jaar worden stilgelegd nadat hij in gebruik was genomen. Er bleek vloeibaar helium in de 27 kilometer lange tunnel te lekken zijn er weer protonen in de tunnel geschoten om de toestand van direct naar de oerkanaal na te bootsen. Sommige critici zijn bang dat het experiment met de deeltjesversneller in Genève krachten losmaakt die niet te beteugelen zijn. Wetenschappers noemen dat onzin. Na een lang ziekbed is dinsdag de actrice Josine van Dalsem overleden. Ze leed al jaren aan kanker. Daar vertelde ze openlijk over. Ze speelde in een toneelstuk over kanker dat speciaal voor haar was geschreven. Josine van Dalsem speelde in de jaren 70 en 80 in veel tv-series en films, waaronder Matahari. Josine van Dalsem is 61 jaar geworden. Het weer, af en toe buien. Overdag is het eerst droog met nu en dan zon.